omdat het aantal rokende volwassenen de afgelopen vijf jaar wel is gedaald. Volgens het Trimbos lukt het niet om jongvolwassenen goed te bereiken... met informatie over stoppen met roken. In de Amerikaanse staat Californië zijn de coronamaatregelen weer flink aangescherpt. Alle restaurants, dierentuinen en musea gaan dicht. Er is daar sprake van een tweede coronagolf. Het aantal besmettingen loopt snel op. In de hardst getroffen gebieden in Californië moeten ook kerken, sportscholen en kappers sluiten. De overheid is bang dat de ziekenhuizen een nieuwe golf niet aankunnen. Als er vanwege het coronavirus deze zomer nieuwe lockdownmaatregelen nodig zijn in Nederland... zullen die waarschijnlijk niet voor het hele land gelden. Dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Volgens Bruls is er nu meer kennis over het virus dan vier, jaar, vier maanden geleden... waardoor het volgens hem mogelijk is om lokale of regionale maatregelen in te voeren. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft een actiecomité opgericht tegen het kabinet. Alle partijen in de raad vinden dat de Rijksoverheid te weinig geld geeft voor taken die de gemeente moet uitvoeren. Het actiecomité roept zoveel mogelijk gemeenteraden op om ook in actie te komen. Gemeenten komen vooral in financiële problemen door hoge kosten voor de jeugdzorg. Nederlandse banken verstrekken nauwelijks coronakredieten aan kleine ondernemers. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens belangenorganisaties in het MKB lijken banken geen zin te hebben om die kredieten te verstrekken, omdat ze er nauwelijks op kunnen verdienen. De banken zelf zeggen dat bedrijven geen belangstelling hebben voor die leningen. Het weer, de dag begint bewolkt en vanochtend valt er nog geregeld een bui. In de loop van de middag is het vaker droog bij een graad of 18. De komende dagen wisselvallig en vrij koel zomerweer. Vanaf vrijdag droger met meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.